uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Russische regio Koersk zijn volgens het ministerie van Calamiteiten... meer dan 76.000 mensen geëvacueerd uit het grensgebied. Oekraïense militairen vielen vier dagen geleden Koersk binnen... en boekten sindsdien tientallen kilometers terreinwinst. Rusland kondigde eerder vandaag al meer maatregelen aan om verdere aanvallen te voorkomen. Zo zijn er reservetroepen naar de grens gestuurd. In Brazilië zijn 21 lichamen geborgen inmiddels... na het vliegtuigongeluk van gisteren ten noorden van de stad Sao Paulo. Bij de crash kwamen alle 58 passagiers en vier bemanningsleden om het leven. Het vliegtuig kwam vanuit het zuidwesten van het land... en kwam op ongeveer 80 kilometer van de luchthaven in moeilijkheden. Daarna stortte het toestel neer in een woonwijk. President Lula heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd in Brazilië. Duitsland koerst af op het minste aantal Olympische medailles sinds de Duitse eenwording. Met nog anderhalve dag te gaan staat al vast dat de Spelen in Parijs... een van de slechtste edities uit de Duitse sportgeschiedenis zijn. De teller staat nu op 29 medailles, waarvan 12 goud... en daarmee staat Duitsland op de negende plek achter Nederland en Zuid-Korea. Het land hoorde decennia lang bij de beste landen op de Olympische Spelen. Op Franse wegen is het vandaag drukker dan op officiële Zwarte Zaterdagen. Frankrijk bestempelt ieder jaar twee zaterdagen als Zwarte Zaterdag. Dan wordt de grootste vakantiedrukte verwacht op de weg. De files van vandaag worden vooral veroorzaakt door mensen die terugkeren naar huis. Om 12 uur vanmiddag stond er ruim 1100 kilometer file in Frankrijk, meldt de ANWB. Vorige week, de tweede Zwarte Zaterdag, stond er op het hoogtepunt ruim 1000 kilometer file. De week daarvoor rond de 800. Het weer, veel zon en af en toe bewolking bij 22 tot 26 graden. Vanavond daalt de temperatuur naar een graad of 20.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 breekt een hete nacht voor ons aan. We zoele avond zoals enkel in dromen. Dit verlangen waar wij niet aan ontkomen. Schud met je billen, gooi je halen los, laat mijn handen je tillen. Hou me vast en laat het ritme ons leiden. De wereld is nog slechts van ons beiden. Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven. Wie is van ons beiden, wil deze nacht bij je blijven. Aan jou wat je nooit hebt gekregen. Tot de zon is zal schijnen, is de nacht van ons beiden. Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven. Wie is van ons beiden, wil deze nacht bij je blijven. Aan jou zal ik geven, wat je nooit hebt gekregen. Tot de zon is zal schijnen, is de nacht van ons classics tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment for You met Fred Heij. Ik heb een boot, ik heb een hele mooie nieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier in de sloot. En ik ga varen op de kanaal. Het is de allermooiste boot van allemaal. de allermooiste boot van allemaal. Ik liet me gaan en niet mee aan de loterij. Ik heb nu een hele mooie boot, hij is van mij. Dan gaan we feesten met z'n allen. Op deze boot dan gaan we met z'n allen knallen. Ik heb een hele mooie splinternieuwe boot. Het is de allermooiste boot van allemaal. hoort eh, hier. Het is tijd om los te laten, het is tijd om op te staan. Kijk eens in je ziel en stel jezelf de vraag. Eén nacht met jou, dat smaakt naar meer. Zoals je naar me kijkt, wil ik jou weer. Hits, hits naar hits. hits. beste Hollandse hits. Ook het komend uur. De beste Nederlandstalige hits. Na de fikse scheldpartij dacht ik nu is het voorbij. Ik ga pleiten heeft geen zin zo door te gaan. Want wat hebben we eraan? Elke keer. En ik smeet de deur in het slot. Ik zat helemaal kapot. Nou, dat was het dan. Ook al deed het heel veel pijn. Wat zo goed was in het begin. En zo mooi had kunnen zijn. Ik kan niet zonder jou. Ik heb geprobeerd, maar het lukt niet zonder jou. En nu heb ik bereikt. je zo vreselijk missen zou. Niemand meer die van je houdt. Dat was kloten hey, dit was ik niet gewend. Nou, daar zit ik dan. Met mijn hele grote mond. Ik heb zo'n spijt van wat ik deed. Hier te janken op de grond. Ik kan niet zonder donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu... Hier jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, je vous revois me sourire. je see. is Unchain my heart, baby. Let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain Unchain my heart.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 luistert naar Entertainment for You. Goudgele stranden en buivende palmen. De sterren verlichten de diepblauwe zee te dansen, daar lagen mijn kansen. Het ritme dat nam heel mijn hart met zich mee. Ik voelde je lichaam dicht tegen het mijne. Ik sloot mijn ogen en dacht aan iets meer. Tot jij besloot om ineens te verdwijnen, maar ik leg me daar niet bij neer jou morgen hier weer eens tegenkom Als jij weer met me dansen en je draait je om Loop ik achter je aan Nee, jij mag mij een tweede keer niet laten staan Als ik jou morgen hier weer eens tegenkom Neem ik jou in mijn armen en vraag waarom Waar ik fout heb gedaan Zet je hart voor me op mij toch niet lopen. Ik laat je zomaar niet gaan. Ik zit al uren te wachten, te duren. Maar nergens zie ik nog een glimp van jouw lach. Ik voel nu echt een gevecht tegen uren, zolang heel mijn hart nog op jou open mag. Is er een ander die thuis op je wachten? Of was deze nacht dan niets meer dan een spel? Ik weet hoe jij nu mijn pijn kan verzachten, maar dat vertel ik nog wel. jou morgen hier weer eens tegenkom. Als jij weer met me dans en je draait je om, loop ik achter je aan. Nee, je mag mij een tweede keer niet laten staan. je hart voor me open, laat mij toch niet lopen. Ik laat je zomaar niet gaan. Nee, ik laat je zomaar niet gaan. Dit is Entertainment for You, met de allerbeste hits uit je eigen taal. Wie kan mij vertellen? een slokje op. Oh, waren die shirtjes alles plakt en smaakt naar droog. Maar ook de Duitse slagers vergeten we niet. Rote rozen sind die ewigen boten der Liebe. Aber leider, aber leider is toch niet zo vergänglich wie sie. Of hoor je liever een Engelse plaat? Oh, Het kan allemaal op www.zfmartiesten.nl sloten ons dat tot een liefdespaar. Ik zal die avond nooit vergeten. wat ik deed. We dronken veel wijn en voelden ons fijn. Een dag die ik nooit vergeet. naar haar keek Misschien houdt zij ook van mij Straks gaan we naar huis, dan breng ik haar thuis De nacht is dan zo voorbij De wereld draait rond, ik ga door de grond Als zij zegt ik vind je lief Mag ik je misschien heel gauw weer eens zien Want jij bent mijn harte dier ons Entertainment for You. Ja, gezellig Fred. lees jouw brief die je mij hebt geschreven. het verdriet op dat stukje papier. Jij komt niet terug en je stapt uit mijn leven. Jij zoekt het geluk, niet met mij en niet hier. ik hou jou niet tegen. Ik gun jou het geluk, dat is ook houden van. De sleutel hoef jij mij nog niet terug te geven. Heb je morgen spijt, weet dat jij komen kan. als je mij verlaat. Stop mijn tranen. Entertainment for you. Meer dan radio. Ik loop wat eenzaam door de straat. De klok slaat twee en het is al laat. Maar er wacht niemand op me thuis Dus waarom moet ik naar huis Naar die kille eenzaamheid Ik dacht misschien komt het ooit goed Maar had ik jou maar nooit ontmoet Hier sta ik dan opnieuw alleen Zonder liefde om me heen Maar dat is verleden tijd ik zal geen traan meer om jou laten. Want morgen is er weer een dag. Ik moet weer verder met mijn leven. Dit geluk was maar voor even. Dat ik dat niet eerder zag. Ik zal geen traan meer om jou laten. Mijn hart is leeg, maar ik moet door kan niet langer blijven dromen. Wachten tot je terug zult komen, want daar heb je sprookjes voor. Vandaag is weer een nieuwe start. Ik heb genoeg verdriet gehad ik kijk maar liever niet terug, dat is nu achter de rug. Ik wil weer mezelf zijn. Ik sta weer stevig op de grond. En zie wel wat er weer van komt. Ik was de weg heel even kwijt. Dat was jammer van de tijd. Maar dat zal voortaan anders zijn. Ik zal geen traan meer rollen. dat je terug zult komen, want daar heb je sprookjes voor. Ik zal geen traan meer om jou laten, want morgen is er weer een dag. Ik moet weer verder met mijn leven, dit geluk was maar voor even, dat ik dat niet eerder zag.